Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de VS zijn tientallen mensen aangehouden vanwege hun rol bij de bestorming van het Capitool. Ook de man met de bisonhoorns en de bondmuts is opgepakt. Hij zou zichzelf bij de FBI hebben gemeld. Hij moet onder meer terechtstaan voor het verstoren van de gang van zaken binnen het Capitool. Ook zijn er twee agenten geschorst op verdenking van deelname aan de bestorming. Hun hangt ontslag boven het hoofd. Rapper en activist Aquasi beraadt zich over zijn rol bij Omroep Zwart... nadat naar buiten is gekomen dat hij een EO-journalist gedwongen heeft om een interview te wissen. De ruzie ontstond toen het over de omstreden Zwarte Piet-uitspraak van Aquasi ging. De rapper heeft inmiddels excuses aangeboden... maar is niet ingegaan op het aanbod om het interview bij de EO af te maken. Tot en met vandaag hebben 30.000 medewerkers in de acute zorg hun eerste vaccinatie gekregen. In de meeste ziekenhuizen zijn de coronavaccins nu op. De laatste medewerkers komen volgende week aan de beurt. De vaccinatiecampagne voor de acute zorg begon woensdag. In Velsen heeft de politie een demonstratie tegen de coronamaatregelen beëindigd. De deelnemers hadden toestemming om tussen 8 en 9 uur vanavond te protesteren... maar er werd niet genoeg afstand gehouden. Aan de demonstratie deden zo'n 80 mensen mee. In de gevangenis in Ter Apel zijn de afgelopen dagen 14 gedetineerden besmet geraakt met corona. Ze zitten verplicht in quarantaine. Ook een aantal personeelsleden is besmet. Volgens vakbond FNV vinden medewerkers dat er te weinig aan preventie wordt gedaan. In Ter Apel zitten veroordeelden die illegaal zijn of die na hun misdrijf ongewenst zijn verklaard.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 myself. You can make it. your house is nine nine nine nine nine nine nine nine nine. I'm trying not to lose my mind. White tie, tie, toya, tie, tie. White toe, tie, toya, tie, tie. Girls, girls, get that cash. If it's not a five or shaking it, uh-huh. ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you are ahead of the game. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. This rough from that if it's lying out. This rough from that if it's lying out. If you got a big, let me search ya to find out how hard I gotta work. ya. this rough from that.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 House Radio Show. DJ Superstar. Chiavistelli. Chiavistelli DJ. Build the bass. House music. Build the bass. Rock the house. Build the bass. House music. house music. time to pump this place. It's time to pump this place. 在意。 You are listening to My House. It's my house, baby. Listen, listen, now listen to the incredible sound of Mr. Cavistelli DJ. Cavistelli. And this is my house. I love you. into sound, into sound.